I do this every day. Hocus pocus is my stilo. I got the magic in me. I got the magic, baby. Every time I touch that track, it turns. enter in the dance, plug it in and we begin. Crowd up in the center, they watch me with him.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 In zes steden worden vandaag in totaal 27 zaken behandeld. Het Openbaar Ministerie begon een paar jaar geleden met dit lik-op-stuk beleid om duidelijk te maken dat geweld en het aanrichten van vernielingen tijdens de jaarwisseling niet worden getolereerd. Als een verdachte wordt veroordeeld moet hij ook direct zijn straf uitzitten. Ook een opgelegde taakstraf moet direct worden uitgevoerd. Daarnaast zal het Openbaar Ministerie hogere straffen eisen dan gebruikelijk. Veel verdachten die vandaag voor de rechter staan zouden geweld hebben gebruikt tegen politie of brandweer. In deze zaken ligt de strafeis 200 hoger. Zuid-Korea gaat flink investeren in zijn defensie. Volgens president Lee is dat nodig na de aanval van Noord-Korea in november op een Zuid-Koreaans eiland. Hij vergeleek de beschieting door de Noord-Koreanen met de aanslagen van september 2001 in de Verenigde Staten. Voor vrede moet volgens de president een prijs worden betaald. Elke militaire agressie zal krachtig worden beantwoord, zei Lee in zijn nieuwjaarstoespraak. Wel voegde hij daaraan toe dat Zuid-Korea altijd bereid is tot een dialoog met het Noorden. De president kreeg veel kritiek na de aanval van Noord-Korea. Hij zou te traag en te zwak hebben gereageerd. De Israëlische regering zegt dat ze een aanslag op een voetbalstadion heeft voorkomen. Twee Israëlische Arabieren zijn in november gearresteerd wegens voorbereidingshandelingen. Zo is nu pas bekendgemaakt. Volgens de Veiligheidsdienst hadden de twee pistolen in huis en waren ze bezig materialen te verzamelen om een raket te bouwen. Ze zouden in de buurt van het Teddystadion in Jeruzalem al naar geschiedenis.